4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Met haar moeder in een vliegtuig dat kort na middernacht aankwam. Ze kreeg gisteren te horen dat Turkije haar uitreisverbod heeft ingetrokken. Daarna vertrok ze meteen. Oemar kreeg het uitreisverbod opgelegd omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Volgens minister Koenders mag ze nu in Nederland afwachten of de Turkse justitie haar ook echt gaat vervolgen. Australië heeft vijf Syriëgangers opgepakt die met een bootje het land wilden verlaten om zich bij IS aan te sluiten. Ze waren vanuit Melbourne naar het noorden gereden met een vissersbootje achter hun auto. Ze wilden naar Indonesië varen om vanuit daar door te reizen naar Syrië. Een van de arrestanten was katholiek, maar bekeerde zich op zijn zeventiende tot de islam. Via internet riep hij mensen op om mee te vechten in Irak en Syrië. Twee jaar geleden werd zijn paspoort ingenomen. Een andere jihadist kreeg eerder 4,5 jaar cel omdat hij terroristisch materiaal op zijn laptop had staan. Hij werd in 2014 vrijgelaten. Als FC Twente zijn licentie houdt, mogen supporters van bezoekende clubs volgend seizoen gratis naar binnen. Met dat gebaar wil de club uit Enschede andere clubs in de eredivisie tegemoetkomen. Die vinden dat ze benadeeld zijn omdat Twente door oneerlijk financieel beleid succes heeft geboekt. Twente wil de clubs ook financieel tegemoetkomen. Over de hoogte van de regeling worden geen mededelingen gedaan. Een Douwe Bob heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. In de halve finale in Stockholm eindigde hij bij de beste team met zijn nummer Slow Down. Na afloop zei de zanger dat het optreden geweldig ging. De finale van het Eurovisie Songfestival is aanstaande zaterdag. Het weer nog blijft droog vannacht bij minima rond de 14 graden. Morgen is het in het noorden eerst nog bewolkt en schijnt in het zuiden de zon. Later overal zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer.